Zit van der Linde met het NOS-journaal. 50 landen hebben China opgeroepen om werk te maken van het VN-rapport over de Oeigoeren. Het rapport over ernstige mensenrechtenschendingen kwam eind augustus uit. Volgens de landen, waaronder ook Nederland, moet China in ieder geval de Oeigoeren vrijlaten... die willekeurig zijn vastgezet in detentiekampen. Naar schatting zit er een miljoen moslims vast in de kampen in de provincie Xinjiang. Volgens meerdere landen maakt China zich schuldig aan genocide. Kadisha Ariep vertrekt met stille trom uit de Tweede Kamer. De oud-voorzitter vertrekt uit de PvdA-fractie vanwege een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Dat werd ingesteld op basis van anonieme klachten over haar uit de tijd dat ze voorzitter was. Ariep is woedend over het onderzoek. Tegen de Telegraaf zegt ze geen afscheid te komen nemen van de Tweede Kamer. Ook schrijft ze geen afscheidsbrief. Ariep is een van de langstzittende Tweede Kamerleden. De politie in Congo heeft met traangas geschoten op demonstranten in het oosten van het land. Duizenden mensen protesteerden daar tegen Rwanda. Dat land wordt ervan beticht een rebellengroep in Congo te steunen. Deze M23-rebellen vechten om grondgebied. Sinds enkele weken lijkt het geweld in Oost-Congo weer op. Meer dan 90.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. Een groep activisten zegt dat ze in Amsterdam een woning hebben gekraakt van een Russische miljardair. Het pand zou eigendom zijn van Arkady Volodj, de oprichter van het Russische techbedrijf Yandex. Aan de gevel hangen spandoeken met Russische teksten als tegen oorlog en kapitalisme. Volodj staat op de EU-sanctielijst vanwege de oorlog in Oekraïne. Het pand was gekocht via een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden. Pas kort geleden werd duidelijk dat hij de eigenaar is.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 easily catch a thief, a honey thief. I'm a thief, a oh, honey thief. Oh. been for so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 Gangnam Style I'm star.

106.9. FM. I got on the Angus side, I wish that I'd been 9.